Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop burgemeesters willen een messenverbod voor jongeren. Ze maken zich zorgen over steekincidenten onder jongeren. En ook worden er veel meer messen in beslag genomen dan drie jaar geleden. Zeven op de 10 burgemeesters denkt dat een verbod de oplossing is. Jongeren tot 18 jaar zouden dan geen messen meer mogen kopen of bij zich hebben. Binnenkort komt minister Grapperhaus met zijn plan van aanpak voor de messenproblematiek, zegt collega David van Hulzen. En waarschijnlijk staat daar geen algeheel verbod in, want Grapperhaus heeft eerder al gezegd dat hij daar niets in ziet. Maar het zou wel kunnen dat hij eh, kiest voor zo'n verbod op de verkoop van messen aan jongeren. En op die manier de burgemeesters dus enigszins tegemoet komt. Maar goed, dat is afwachten. Het dragen van bijvoorbeeld stiletto's en vlindermessen is trouwens wel al verboden. Maar keukenmessen mag je in de meeste gevallen gewoon bij je hebben. En de corona-uitbraak bij PSV is nog niet ten einde. Nog eens twee spelers zijn positief getest. Het gaat om Jorrit Hendricks en reservekeeper Vincent Muller. Zeven spelers zaten al in quarantaine en twee anderen hebben de ziekenboeg net weer verlaten. De wedstrijd vanmiddag tegen ADO Den Haag gaat wel gewoon door. In Slowakije wordt dit weekend bijna iedereen getest op corona. Er gaan een hoop wattenstaafjes doorheen, want het land heeft 5,5 miljoen inwoners. Een coronatest is trouwens niet verplicht, maar wie niet meedoet mag bijvoorbeeld niet meer buiten de deur werken. En Dennis uit Rotterdam hoeft zijn geliefde Harley Davidson toch niet weg te doen. Hij heeft een restaurant en had het geld nodig om zijn personeel te betalen. Tot hij afgelopen week ineens een mysterieuze brief kreeg. Met, met codewoorden en ontbrekende woorden en woorden doorbellen. En het, is ook net, eh, het is ook net niet echt. daarom heb ik ook echt lang aan getwijfeld of dit nou wel of niet eh, eh, realiteit is. Ja, maar dat bleek het wel te zijn. Na het volgen van die instructies kreeg hij één bitcoin ter waarde van bijna 12.000 euro. Dit is precies hetgeen wat we nodig hadden om eh, de, de salarissen van deze maand te betalen. Dus dat is helemaal geweldig dat het nu ook echt gaat lukken. Dennis heeft geen idee wie de gullegever is. Bij bitcoins kun je dat niet achterhalen. Het weer is bijna overal grijs en er valt af en toe ook wat regen of motregen. Aan de kust zijn harde windstoten, maar het is niet koud vandaag. Max een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam staat een kapotte vrachtauto bij Naarden. Dat levert 5 kilometer file op tussen knooppunt Eemnes en Naarden met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Als Bas gaat hardlopen langs het spoor...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 I'll do you no wrong, maybe I should just let it be. ik was alleen maar daar. Okay. Kon alleen beter gaan met mij. Sowieso toch, ja. Moest de oogst toen zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt.